Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Gesprek tussen de Somaliërs die in Den Bosch demonstreren bij het kantoor van de IND en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft niets opgeleverd. Volgens de hoogste ambtenaar op het gebied van asielzaken zijn de eisen van de Somaliërs onbespreekbaar. De Somaliërs willen graag een verblijfsvergunning, maar die is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgewezen. De Somaliërs hebben nu een kampement ingericht voor het kantoor van de IND in Den Bosch. Maar volgens de loco-burgemeester kan dat niet eindeloos blijven staan. De groep wordt aangeraden terug te gaan naar het asielzoekerscentrum in Vught. De opstandelingen in de Syrische stad Aleppo hebben zware wapens zoals tanks. Dat vermoeden bestond al en is nu bevestigd door VN-waarnemers. Volgens hen wordt er de laatste drie dagen in Aleppo steeds meer gevochten. Daarbij worden ook steeds vaker zware wapens ingezet zoals helikopters, tanks en artilleriegeschut. Op internet verschenen afgelopen dag videobeelden uit Aleppo... waarop is te zien hoe een aantal mannen wordt geëxecuteerd. Het zouden leden van de militie zijn die president Assad steunen. Die militie zou alleen al dinsdag 15 opstandelingen hebben gedood. Een neef van Radko Mladic heeft bekend dat hij de Servische oud-generaal heeft verborgen toen hij op de vlucht was voor de politie. Volgens omroep B92 in Belgrado heeft de neef Branislav Mladic een deal gesloten met de Servische officier van justitie. Door schuld te bekennen zou Branislav een lagere straf krijgen. Vier jaar cel, waarvan drie voorwaardelijk. De rechter spreekt zich volgende week over de zaak uit. Joegoslavië-tribunaal in Den Haag verdenkt Radko Mladic van oorlogsmisdaden. Na de val van Srebrenica in juli 1995 werden onder zijn commando duizenden Bosnische mannen door Servische militairen vermoord.